Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het KNMI waarschuwt nog voor overlast door regen in Brabant en Limburg. Code geel is in die provincies verlengd tot 11 uur vanochtend. Er kan nog zo'n 20 mm regen vallen... bovenop de 30 tot 50 mm die er al is gevallen. Voor de andere provincies gelden geen waarschuwingen meer. Vooral uit Limburg kwamen de afgelopen avond meldingen van wateroverlast. In Venlo stonden mensen tot hun knieën in het water. Ook in Kerkrade en Valkenburg kwamen straten blank te staan. Net als de A2 bij Maastricht. In Lierop in Brabant brandde een huis met een rieten dak af. Vermoedelijk door blikseminslag. De afgelopen jaren is de hoeveelheid bos en natuur in Nederland met 2,5% afgenomen. Dat meldt het CBS in een rapportage over de periode 2013 tot 2022. In die jaren is 158 vierkante kilometer natuur verdwenen. Ook de hoeveelheid agrarisch gebied nam af. De grond is vooral gebruikt voor bebouwing. Zuid-Holland en Friesland raakten de meeste natuur kwijt. Maar in Drenthe, Overijssel, Brabant en Limburg kwam er juist natuur bij. Naar verhouding heeft Gelderland de meeste natuur, Overijssel de meeste agrarische grond en Zuid-Holland de meeste bebouwing. Bayer Leverkusen heeft een grote stap gezet naar de finale van de Europa League. De Duitsers wonnen in Italië de eerste halve finale wedstrijd met 2-0 van AS Roma. In de andere halve finale speelden Olympique Marseille en Atalanta 1-1 gelijk. In de halve finales van de Conference League verraste Olympiakos met een 4-2 uitzege bij Aston Villa. Fiorentina won in eigen huis met 3-2 van Club Brugge. De returns van alle halve finales zijn volgende week.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 Central Desert like nobody does. slip away, slip away. I never would have guessed I would miss someone so bad. Slip away, yeah. never slip away. I really only met about a week ago. It doesn't seem to matter to my heart.